Als er per gereden kilometer bijtelling wordt betaald, is dat volgens de BOVAG eerlijker. De kerstmarkt in Berlijn, waar maandag een aanslag werd gepleegd, gaat vandaag weer open. Het plein is gisteravond laat vrijgegeven door de politie. Op het plein is een plek ingericht waar mensen de slachtoffers kunnen herdenken. De politie in heel Duitsland is op zoek naar de Tunesiër Anis Amri. Die wordt gezien als hoofdverdachte. Oud-PVDA-leider Samsom vindt nog steeds dat het een goede keuze was om met de VVD te gaan regeren. In het programma Vijf jaar later van Jeroen Pauw zei Samsom dat de stabiliteit van het land belangrijker was dan het rode geluid van de PVDA. Het meedoen aan de coalitie heeft de partij geen goed gedaan. De PVDA staat er slecht voor in de peilingen. Samsom denkt dat hij de compromissen die met de VVD zijn gesloten niet goed heeft uitgelegd aan de kiezers. De Verenigde Naties gaan actief bewijsmateriaal verzamelen van oorlogsmisdaden en mensenrechtsschendingen in Syrië. Het bewijs komt in een databank en wordt aan rechtbanken gegeven als iemand zich in de toekomst moet verantwoorden voor de gruweldaden. Het gaat om bewijs voor misdaden van alle strijdende partijen in Syrië. Max Verstappen is verkozen tot sportman van het jaar. De Formule 1-coureur was in mei de eerste Nederlander ooit die een Grand Prix op zijn naam schreef. Sportvrouw van het jaar werd turnster Sanne Wevers. Zij won op de Olympische Spelen in Rio goud op de balk. Het weer eerst nog bewolkt met soms regen of motregen. In de loop van de dag trekt de regen naar het zuidoosten weg en breekt de zon af en toe door. En dat wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, vooral vertraging op eh, de A2 vanuit eh, Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermals en Waardenburg staat 4 kilometer file door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is bijna een uur. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt het beste om via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. De andere kant op, dus richting het noorden, staat tussen Rosmalen en Knopendel de kijkersfile. 14 kilometer en een half uur vertraging. Ook dan kan je het beste omrijden via Waalwijk en Gorkum. En op de A7 van Horen naar Zaandam heb je 20 minuten vertraging tussen Avenhoorn en Purmerend Zuid.